Oh, won't you? tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. She's blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smells, I taste and sound. can't believe that anything should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen.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 blijkt dat vooral lokale partijen het goed doen. Van de landelijke partijen doen coalitiepartners VVD en PvdA het slechter dan de oppositie. Landelijke politici zijn over het algemeen tevreden met de eerste uitslagen... maar ze benadrukken ook dat die niet één op één naar de Haagse politiek kunnen worden vertaald. Bij de verkiezingen in de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen kon in een referendum ook gestemd worden over de nieuwe naam van de fusiegemeente. het blijkt volgens Omroep Gelderland dat bijna 51% van de stemmers een voorkeur heeft voor de naam Bergendal. Erkenning van Palestina door Nederland is nu niet aan de orde. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken zei dat dat op dit moment niet verstandig is reageert op het pleidooi van zijn partijgenoot Servaas. Het kabinet wil de erkenning op termijn wel mogelijk maken, maar dat moet volgens Koenders op een strategisch moment in het vredesproces als dat effectief en reëel is. Webwinkels als bol.com, Wekamp en Fonk misleiden consumenten met kortingen op speelgoed die helemaal geen korting zijn. De Consumentenbond deed onderzoek en concludeert dat alle onderzochte speelgoedverkopers geregeld een verzonnen vanprijs bij producten zetten. Daardoor lijkt het alsof kopers een flinke korting krijgen. De webwinkels spreken de beschuldigingen tegen. Een grote brand op een industrieterrein ten noorden van Maastricht heeft een kunststofhandel in de as gelegd. En ook vijf tot zeven bedrijven daaromheen moeten als verloren worden beschouwd. Niemand raakte gewond. De brand in Maastricht brak gisteravond rond 7 uur door nog onbekende oorzaak uit. Het vuur was pas in de loop van de nacht onder controle. Het weer vandaag af en toe zon, het blijft droog en het wordt 8 tot 10 graden. Morgen en in het weekend iets warmer, maar ook meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.